Raymond Seré met het NMS-journaal. De Gaza-strook elf mogelijke informanten van Israël gedood. Het gebeurde vanochtend in een politiebureau in Gaza, zo heeft een veiligheidsfunctionaris van Hamas gezegd. De elf zouden door een rechter ter dood zijn veroordeeld. Hun dood had mogelijk verband met de aanslag op drie militaire Hamas-leiders. Die kwamen gisteren om het leven bij een Israëlische luchtaanval. De eerste vrachtauto's van het hulpconvooi voor Lugansk zijn Oekraïne binnengereden. Het zou gaan om trucks die sinds gisteren in een stuk niemandsland stonden. Het Rode Kruis heeft vanaf nu de controle over het konvooi. Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken kondigde vanochtend aan dat het konvooi zou gaan rijden. Volgens Moskou heeft Oekraïne de vrachtwagens lang genoeg opgehouden en zijn de smoesjes nu op. Rusland heeft Oekraïne gewaarschuwd om de trucks niet te dwarsbomen op de weg naar Lugansk. Oekraïne is bang dat er ook wapens voor de separatisten in de vrachtwagens zitten en Kiev heeft daarom aangedrongen op uitgebreide inspecties van de vrachtwagens. De politie heeft vijf mensen opgepakt in verband met de dodelijke steekpartij in het centrum van Dronten eerder deze maand. De verdachten wonen in Lelystad en zijn tussen de 16 en 20 jaar oud. Op 9 augustus werd in het centrum van Dronten een jongen van 17 doodgestoken bij een vechtpartij. De daders sloegen op de vlucht. De politie begon een groot onderzoek. Daarbij zijn veel getuigen gehoord en op verschillende plekken zijn huiszoekingen gedaan. Of de nu opgepakte verdachten ook de hoofddaders zijn, is niet bekendgemaakt. Op de A76 bij Heerlen is vannacht een man door een vrachtwagen doodgereden. Dat ongeluk gebeurde op de rijbaan richting Duitsland, ter hoogte van een tankstation. Er werd daar aan de weg gewerkt en de politie zoekt nog uit waarom de man over de snelweg liep. Het weer in het noordwesten is het bewolkt en er trekken buien over. Daar wordt het hooguit 16 graden. In het oosten en zuiden is het droog en zonnig en daar kan het 19 graden worden. Maar in de loop van de dag breiden de buien zich langzaam uit over de rest van het land. Dit was het NOS Journaal. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort staat file door een ongeluk tussen Knoop het Muidenberg en Blarikum 2 kilometer. De rechterrijstrook is dicht. De andere kant op vanuit Amersfoort tussen het knooppunt Eemnes en Laren 2 kilometer. Ook dat komt door een ongeluk. Er zijn twee rijstroken dicht. Tot zover de verkeersinformatie.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 read the paper in bed. 起。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 at all to keep you firmly on your feet now. So fake cool and it should be over. Cause I long for a feeling of home. Real life depicted in song. A loving man.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 samba está animado, o que eu quero é samba. Este samba que é misto de maracatu, é samba de preto bem. que eu quero passar.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 Zandvoort. is in love with me, cause you're doing it perfectly, perfectly. Yeah, that matters. sensazioni, quei momenti fra di noi